Zeestand FM 93.7 gaat van deze frequentie af, maar komt terug. Omdat de kabelmaatschappij de frequentie 93.7 nodig heeft voor doorsturing van een Belgische zender naar de kabel, gaat Keistad op maandag van 93.7 MHz af. Door deze omstandigheden zal Keistad enige tijd uit de lucht zijn. Maar wij komen terug op een nieuwe frequentie blijft u in ieder geval afgestemd op 93.7 voor de juiste nieuwe frequentie van Keistad FM. Zondagavond om 6 uur hoort u uitgebreid en waarom Keistad FM van frequentie verwisselt. Zondagavond om 6 uur.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 And I will sail on home, sing a la la la. And I'll sing. bijzonder goede zondagmiddag. De Cats and Be My Day. 12 minuten, of nee, nee 7 minuten over 12. Kom, kom, Bodegraaf, een beetje wakker worden, want het is al zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Vandaag nog de laatste uitzending op de 93.7. Zoals je al hoorde in de informatie, komen wij wel weer terug op een andere frequentie. Daar is nog even overleg over, maar daar hoort u nog vanavond wat over na 6 uur. Want dan zullen we uit de doeken doen wat de nieuwe frequentie gaat worden in de toekomst voor Keistad FM. Tot die tijd gaan we nog eventjes vrolijk door op de 93.7. Een oude keischijf van de formatie van Carioca. En dat is getiteld Lambara. Zometeen openen we weer de telefoon voor groet en verzoek. Tot die tijd. Hij staat nummer 1 in de hit- en waslijst op moment in Nederland. Carioca en Lambada. En dat was een oude keischijf zoals ik al vertelde. Dus zometeen dan openen we de telefoonlijn voor groet en verzoek. Dan geef ik het telefoonnummer door. Tot die tijd draai nog even een heerlijke hitklassieker. Sniff in the Cheers en Driver Seat. Dat deed ik ook net over de A1. En ik was op tijd in de studio. klassiekers. Ongelooflijk. Driver's Seat van de formaties Sniff in the Tears. En uh, dat zijn voor die formaties één groot hit. En daarna hoor je ze nooit meer. Net collega René van Egmond, een van die twee weet je wel, aan de telefoon gehad. Hij meldde zich eventjes dat hij uit bed was. En dat hij na twee uur te beluisteren is. Voor hem deze plaats, die van Edelwijs. En I Can Get Snow. De rest laten we achter met stibbeltjes. Vorig jaar hadden ze een hele grote hit met Bring Me Edelweiss. Nu in de verknipte uitvoering. I Can Get no Satisfaction of iets geheel anders. Dat laat ze dus open, daarom stippeltje stippeltje. Speciaal voor collega René van Egmond. Een kijk van een zender. Kijk dat oh. right oh yeah. this out.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 033 75 72 29, zal het nog één keer zeggen. 033 natuurlijk, 75 72 29 voor een groetenverzoek op Keistad FM. Diana Ross en Why Do Fools Fall In Love. 1981 en Why Do Fools Fall In Love? Het wordt druk gebeld op ons telefoonnummer. Margreta die eh, wilde graag een plaatje van Millie Vanilli horen en de nieuwste wel graag. Ik had het al door de telefoon gezegd, waarschijnlijk is die er niet. Ik heb de bak op zijn kop gehad en hij is er niet bij. Maar ze deden groet aan Pauline en Carina en iedereen die ze kent. Speciaal voor Margreta en Pauline en Carina. Millie Vanilli en Blame It On The Rain. Er wordt druk gebeld op 033 75 72 29 hier in Amersfoort. En Laura die belde ook eventjes. Die deed de groeten aan haar moeder, vader, zusje Katja, Monique en alle klasgenoten. En wat deden ze? Ze luisterden iedere dag naar Keistad FM. Regionaal voor allemaal. Keistad FM. Jason Donovan. Speciaal voor Laura, haar moeder, haar vader Katja en Monique. En eh, Jason Donovan, de allerlaatste opname van deze hier. de FM 93.7 gaat van deze frequentie af, maar komt terug omdat de kabelmaatschappij de frequentie 93,7 nodig heeft voor doorsturing van een Belgische zender naar de kabel, gaat Keistad op maandag van 93,7 MHz af. Door deze omstandigheden zal Keistad enige tijd uit de lucht zijn. Maar wij komen terug op een nieuwe frequentie. Blijft u in ieder geval afgestemd op 93,7 voor de juiste nieuwe frequentie van Keistad FM. Zondagavond om 6 uur hoort u uitgebreid en waarom Keistad FM van frequentie verwisselt. Zondagavond om 6 uur. Keistad FM. Dit is de Keischijf. Ik ben Marga. I'm Michelle. Ik ben Diana. En samen zijn we Luf. En voor Keistad zingen we even onze nieuwste single. You are always welcome to my party. To my De nieuwste van Love is dat. Welkom to my party. En je weet dat we hebben een hele grote neus hier bij Keistad FM voor de allernieuwste plaatjes. En daarom hoor je ook als eerste hier op Keistad FM. En deze dame, ze komt nooit meer in de hitpraat, denk ik. Nee, nee. Great Jones en Rose. Roos. Het zondagmiddag matinee. Tom Groot, die kon niet komen dus. Botergraven, die valt voor hem in. Vian Roos. De plaat deed de eerste keer niet en vijf jaar geleden werd hij opnieuw uitgebracht. En toen werd het wel een grote hit hier in Nederland. Deze plaat helaas retour in de hitlijsten, maar het is nog een pracht van de plaat. Jive Bunny en de Master Mixers. Een swinging nummer speciaal gedraaid voor Marina de Graaf uit Zeist. Zij belde ook met 033 75 72 29. Dire Straits en You're So Far Away From Me. Nou, het zal wel meevallen als je hem zo laat staan op de 93.7. Vanavond om 6 uur dan krijgt u de juiste mededelingen... over welke vakantie Keistad Evan gaat uitzenden in de toekomst. De nieuwste plaats van Martin Peters, White Horses in de Snow... heeft hij een hele poos over nagedacht, want hij wil eerst voetstappen doen. She was no woman, still more than a child. love afbeelding op eh, het hoesje is ook dusdanig dat hij na zit te denken. Hoe zal ik nou mijn nieuwste plaat gaan noemen? Voetstap in de sneeuw of White Horses in de Snow? Na lang nadenken is Maarten Peters eruit gekomen en het werd White Horses in de Snow. Ik moet zeggen, niet een onverdienstelijke plaats, zeker weten. Eh, nou, die komt wel de hitlijst in, zeker met de ondersteuning van Kees, Deze formatie die heeft weinig steun meer nodig. Als de fans weten dat er een nieuwe plaat uit is, dan kopen we hun geheid. De formatie BZN If I Had Only a Chance. It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale force, and the thundery clouds darkened the sky. Then an old fisherman told of a boat at sea sending out an SOS. We guitar. It's still missing. In spite of several search operations, the sailors were never found again. They were certainly lost in the Atlantic. If I had only a chance to hear your voice again. Zijn van die plaatsen waar je heren kunt op walsen. Slowfoxen, laat ik het goed zeggen. Ja, bondgraaf heeft ook dansles gehad moet je het ook wel goed voor de radio zeggen. BZN hoor je en If I Had Only A Chance. Gisteravond was ik er niet, toen had ik een feestje. En nu zeg ik, I'll never drink again. Good morning, morning, what did you say? Sure I feel strong and healthy today I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink again. was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. grote hit had hij er toen de tijd mee. Alexander Curly was dat uit het jaar 1972. We gaan op naar nieuws en weer van 1 uur. En wij treffen elkaar daarna weer natuurlijk nog voor een uurtje zondagmiddag matinee. Tom Groot aanwezig. Mark Bodegraaf neemt het even voor hem waar. Ik mag zeggen, met plezier. alle 4000 Oost-Duitsers die in de West-Duitse ambassade in Praag zaten... zijn nu overgebracht naar de Bondsrepubliek. Er zijn inmiddels drie treinen met Oost-Duitse vluchtelingen in Beieren aangekomen... en een vierde is onderweg. Inmiddels zouden zich zo'n 100 nieuwe Oost-Duitse vluchtelingen... bij de West-Duitse ambassade in de Tsjechoslowaakse hoofdstad hebben gemeld. Blijft u in ieder geval afgestemd op 93.7... voor de juiste nieuwe frequentie van Keistad FM. Zondagavond om 6 uur hoort u uitgebreid en waarom Keistad FM van frequentie verwisselt. Zondagavond om 6 uur. Keistad FM. Iedereen hoort het hier. Keistad FM. Keistad FM. Hit klassieker. zou die koud Die hele dikke, ja ja, uit Amerika. Barry White. What I Gonna Do With You. Kees op de Zes minuten over één. Het zondagmiddagmatinee met Mark Bodegraven. Kees op FM. Goedemiddag. remix van Boney was dat en Sunny. Het was een hele grote hit. En daarvoor draaiden we de allerlaatste opname van Glory Esti van... dat was jee, Mikanto, Hear My Voice. Dat is de ondertitel ervan. Dit is de laatste opname alweer van Cliff Richard. I just don't have the heart. Zijn oude keischijf. Fijn dat je erbij bent. Tot twee uur. Mark Botegraven bij je met Zondagmiddag Matinee. Cakes en eh, Waterman, dat waren de producers en dat haal je natuurlijk altijd uit. Cliff Richard, I Just Don't Have The Heart. Glaasje melk, heel graag. Ja hoor, Temptations, My Girl. Hij is weer terug in de Vaderlandse hit- en waslijsten. Hmm. Temptations en My Girl, een heerlijke hit, klassieker en terug in de vaderlandse hit- en vastlijsten. BB King, ook een nieuwe plaat uitgebracht. Ain't Nobody Home. Als je naar mij thuis belt, dan krijg je inderdaad het antwoordapparaat. Once upon a time, a long, long time ago Wherever you'd lead me, I would surely follow Girl, you put me through some pain and misery And now you are standing on my doorstep telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. Mm, ain't nobody home. home. How many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away. And now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pray. Baby, ain't nobody. mm for you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home. Nobody's home. Once upon a time, when you went on your way, girl, I hope and pray that you'd come back someday. But time has made some changes turn me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home. Ain't nobody. Baby, ain't nobody. nobody You know you hurt me once. en stad, kind klassieker. Ligor, It's My Party. Dat had ik gisteravond ook en ik vertelde dat vanmiddag al. Ik ben blij dat ik een uurtje kon uitslaan, want het was een zwaar feestje. André Verdijn en zijn bedankt. Mijn hond, dat is een keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen, om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als... Hond, elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij hebt mijn aftershave, daarvoor valt hij der Davy. Hij heet eigenlijk Kees mijn hond, maar lukt hier in de buurt rond als... De hotdog! Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor hem want met zijn charme maakt hij ieder teefie gek. Hij is zeg maar voor het hondenras de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek. De Hij is niet de houtjes in de buurt van vrouwtjes. Hij heb het niet van een vreemde. Ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees maar hond, maar loopt hier in de buurt rond als... De hotdog! Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. En zelfs de poedel van de burgemeester ook dag, het klinkt misschien raar, staan daar zeker tien voor hem klaar. Pas bij de laatste komt er uit zijn oren rook. De Dog, Ja, de Dog voelt zich de held. Hij is zo op vrouwtjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinness vermeld. De Dog. you up to come along. Now you just follow, follow the ladies. Daar begon het ooit mee voor deze dames. Wadolala. En daarna volgden een reeks van hits. En toen de tijd spatten ze uit elkaar de formatie Love. En nu zijn ze weer bij elkaar met de nieuwste single It's Welcome to My Party. Laat ik het helemaal goed uitzeggen. Die komt zo meteen weer voorbij in het programma. Wij deden het even met deze ouwe. Over een oude gesproken, de volgende artiest is ook weer terug in de hitlijsten. Jerry Lee Lewis en The Great Balls of Fire.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 Bill Haley en Rock Around the Clock. Keistad FM 93.7 gaat van deze frequentie af, maar komt terug omdat de kabelmaatschappij de frequentie 93,7 nodig heeft voor doorsturing van een Belgische zender naar de kabel, gaat Keistad op maandag van 93,7 MHz af. Door deze omstandigheden zal Keistad enige tijd uit de lucht zijn. Maar wij komen terug op een nieuwe frequentie blijft u in ieder geval afgestemd op 93.7 voor de juiste nieuwe frequentie van Keistad FM. Zondagavond om 6 uur hoort u uitgebreid en waarom Keistad FM van frequentie verwisselt. Zondagavond om 6 uur. Keistad FM. Dus als je denkt, goh, ik zit toch bij de telefoon. Nou, we doen het gewoon vanmiddag eventjes 033 75 72 29. Als je zegt, ik heb een verzoekje of een groetje aan iemand. Iedereen hoort het hier, Kleinstad FM. Dynamite. Er werd net gebeld op 033 75 72 29. En wel vanuit Ermelo, de trouwe fans zullen we maar zeggen. En dat was voor René van Egmond, Wim van Egmond, de tweeling met vijf jaar verschil. En voor mezelf, Mark Bodegraven, Karel Andriessen. Voor Willy en voor jezelf Gerda. Sydney Youngbloods, If I Only Could. Op de 93.7. Vanavond om 6 uur een speciaal programma. Dan doen we alles uit de doeken. Wat een nieuwe frequentie gaat worden. We nemen voor een klein moment even afscheid van je. Maar als je het niet meer hoort, in de handelspost staat meer informatie. Dus houd die ook in de gaten over de nieuwe vakantie van Keistad. Fighting for peace trusting ourselves, sharing our feelings. plaatsvinden Sidney Youngblood, If I Only Good. Een plaatje die uh, nou, Bodegraven met regelmatig voorbij laat komen op Keistad FM. Ik wilde 93.7 zeggen, maar dat moet ik gaan afleren. Want eh, we gaan naar een geheel nieuwe frequentie. En dat doet mij deugd. Tot we dan toch weer terugkomen binnen afzienbare tijd. I love the day. De zondagmiddag tussen 12 en 2. Het zondagmiddagmatinee. Goh, wat rijm ik. Tjonge, jongen, jongen. When I wake up in the morning. sunlight hurts my eyes. And something without warning, love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all. principle of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna. A Lovely Day. 12 minuten voor 2. En we zijn weer in blijde afwachting van collega René van Egmond. Hij heeft altijd de laatste nieuwsjes en informatie over eh, de artiesten hier in Nederland. En opmerkelijke zaken, die pikt hij altijd weer uit de krant. Want daar is hij zeer sterk in. Hij heeft er ook een hele goede neus voor, moet ik zeggen. Dit is een nieuwe mix van de Les Humphries Singers. En alle hits aan elkaar geplakt. de Les Humphrey Singers en grote mega-hits hier op Keistad FM. Dit is de Keischijf. Ik ben Marga. I'm Michelle. Ik ben Diana. En samen zijn we Luc. En voor Keistad zingen we even onze nieuwste single. You are always welcome to my party. To my party. Welcome to My Party. De nieuwe opname van de dames Love. Vijf minuten voor twaalf, Keistad FM. En zometeen na tweeën, hij is er weer met het allerlaatste nieuws van Showworld en dergelijke. Met inside information, René van Egmond. En een eh, opmerkelijk bericht eh, in ieder geval. En dat gaat over uh, zwarte en blanken in Zuid-Afrika die sinds kort voor het eerst met elkaar in de bus mogen dat is goed nieuws. Opmerkelijk bericht is Opmerkelijk bericht. We horen straks meer na tweeën met René van Egmond. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En wij treffen elkaar zeer zeker volgende week op de nieuwe frequentie op Keistad FM. Hou je aks. that's where the at, and you find out if you do that. allemaal. politie in de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag... heeft de omgeving van de West-Duitse ambassade afgezet. Ze wil daarmee voorkomen dat Oost-Duitsers daar nog hun toevlucht zoeken... om zo naar het westen te kunnen. Vannacht en vanochtend zouden zich nog ruim 50 nieuwe vluchtelingen... bij het gebouw hebben gemeld. Bijna alle 4000 Oost-Duitse vluchtelingen... die tot gisteravond hun toevlucht in de ambassade hadden gezocht... zijn nu aangekomen in West-Duitsland. De Russische minister van Defensie Yasov is vertrokken naar de Verenigde Staten... voor een officieel bezoek van zes dagen. Er is voor het eerst dat een Sovjet-minister van Defensie... een bezoek brengt aan de Verenigde Staten. Yasov is uitgenodigd door zijn Amerikaanse ambtgenoot Cheney... waarmee hij een aantal besprekingen zal voeren. Daarnaast zal Yasov een aantal militaire bases bezoeken. Als de commerciële televisiezender TV10 niet met haar uitzendingen mag beginnen... betekent dat voor het Nederlands omroepbedrijf NOB... een verliespost van ruim 30 miljoen gulden. Het NOB had de afgelopen maanden een speciale afdeling in het leven geroepen... om TV10 van faciliteiten te voorzien. Bij een definitief verbod van TV10 hoopt het NOB op een nieuwe commerciële zender... die bijvoorbeeld via een Nederland 4 gaat uitzenden. Aldus president Hornstra van het NOB. Vanochtend zijn voor het eerst in de geschiedenis huwelijken gesloten tussen personen van hetzelfde geslacht. In de Deense hoofdstad Kopenhagen werden vanochtend op het stadhuis ruim 100 homoseksuele koppels in het echt verbonden. In Denemarken werd onlangs een wet aangenomen die die mogelijkheid biedt. De wet werd vandaag van kracht. Denemarken is daarmee het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk mogelijk is.